Zo'n 1200 studenten raakten gisteravond na een herdenking in Athene slaags met de politie. Ze gooiden met stenen en brandbommen naar agenten en staken auto's in brand. Zeker 13 agenten raakten gewond. Eerder op de avond waren 17.000 mensen bijeengekomen om de studentenprotesten van 1973 te herdenken. Toen zette het militaire bewind van Griekenland tanks in om de dagenlange protesten tegen het kolonelsbewind uiteen te slaan. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. Rond de herdenking golden strenge veiligheidsmaatregelen. De politie was erop voorbereid dat de zaak uit de hand zou lopen. Vorig jaar december gingen relschoppers dagelijks op de vuist met agenten... nadat een 15-jarige jongen door de politie was doodgeschoten. Eén op de drie wethouders haakt binnen vier jaar af. Het blijkt uit onderzoek van het overheidsvakblad Binnenlands Bestuur. Sinds de gemeenteraadsverkiezing in 2006 zijn er bijna 490 van de 1500 wethouders vertrokken. Dat gebeurde meestal door een politiek conflict... 10% diende ontslag in wegens gezondheidsproblemen. Door de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen die vandaag in zes gemeenten worden gehouden... moeten minstens 20 wethouders op zoek naar een andere baan. Daarmee komt het totaal aantal vertrokken wethouders dit jaar boven de 100 te liggen. De politie in Venlo zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen stemmen zijn geronseld. Eerder waren er signalen over gerommel met volmachten. Daarop vroeg de burgemeester van Venlo om een onderzoek en dat heeft geen onwettige zaken aan het licht gebracht. De Amerikaanse regering stoort zich aan het besluit van Israël om een nederzetting bij Jeruzalem uit te breiden. In de nederzetting Gilo komen 900 woningen voor kolonisten erbij. Het Witte Huis is ontstemd over die uitbreiding en over de sloop en onteigening van Palestijnse woningen in het gebied.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 try until I die for you and I. For you and I. For, for, for you and I. For, for, for, for you and I. For, for you and I. Can you meet me halfway? Can you meet me halfway?